Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Groenland en Denemarken willen graag dat de NAVO-missie in Groenland en het Noordpoolgebied doorgaat. De landen hebben daarover met NAVO-topman Rutte gesproken. Rutte zegt dat hij met de Deense defensieminister en de Groenlandse buitenlandminister... heeft besproken hoe belangrijk het gebied voor de collectieve veiligheid is. Het idee van de missie is om te laten zien dat de Amerikaanse zorgen over de veiligheid in het Noordpoolgebied serieus genomen worden... Maar de voorbereidingen voor de missie schoten in het verkeerde keelgat bij de Amerikaanse president Trump, die Groenland wil inlijven. Het dodental bij de bosbranden in Chili is opgelopen naar 19. In delen van het land is de noodtoestand uitgeroepen en duizenden mensen worden geëvacueerd. De branden woeden in het midden en zuiden van het land. Door de harde wind en de hitte wordt het vuur aangewakkerd. Volgens de autoriteiten is al 35.000 hectare land in de as gelegd en zijn honderden huizen verwoest. In het noordwesten van Nigeria zijn zondag tientallen mensen ontvoerd bij verschillende kerkdiensten. Die zouden ongeveer op dezelfde tijd hebben plaatsgevonden. Hoeveel mensen er zijn meegenomen is niet bekend. De politie spreekt van tientallen personen, maar één geloofsgemeenschap heeft het al over 168 vermisten. In Nigeria zijn regelmatig ontvoeringen, vaak door gewapende bendes die er geld mee willen verdienen. In Sydney in Australië zijn 34 stranden voorlopig gesloten voor bezoekers. In de afgelopen twee dagen is er vier keer iemand aangevallen door een haai. Een 12-jarige jongen en een man raakten daarbij ernstig gewond. De verwondingen van de man wijzen erop dat het om een grote haai ging, zegt de politie. Er wordt nu met drones en helikopters geprobeerd om de haai te vinden. Het weer, het is helder en in een groot deel van het land vriest het vannacht een paar graden. De komende dag volop zon, al komt er in het westen ook wat bewolking voor.